Twee uur. Gert Gluck met het NOS-journaal. Op de camping van het muziekfestival Pukkelpop in België... zijn mensen gewond geraakt door een gasfles die ontplofte. Volgens de Belgische VRT zijn er minstens vier mensen gewond. Over de aard van de verwondingen is nog niets bekend. Een van de aannemers die betrokken waren bij het kraanongeluk in Alfa aan de Rijn... zegt dat zijn bedrijf heeft gefaald. In een interview met de lokale omroep Studio Alphen zegt de directeur van BSB Staalbouw dat zijn bedrijf de hijsplannen had moeten laten doormeten door een onafhankelijk instituut. Dat is niet gebeurd. Begin deze maand vielen twee bouwkranen om tijdens de renovatie van een brug. De kranen die op ponton stonden vielen samen met een brugdeel op enkele woningen en winkels. Niemand raakte gewond. Het klaverblad bij verkeersknooppunt Hoevelaken verdwijnt. Met het klaverblad worden de snelwegen A1 en A28 met elkaar verbonden. In plaats van het klaverblad komen er flyovers. Volgens Rijkswaterstaat is dat beter voor de doorstroming. Nu staan er dagelijks files bij Hoevelaken. Het werk begint in 2019 en ergens tussen 2022 en 2024 moet het klaar zijn. Internetprovider Ziggo heeft aangifte gedaan van bedreiging... na de cyberaanvallen van de afgelopen dagen. Op sociale media zijn video's verschenen waarin het bedrijf wordt bedreigd. Ziggo noemt dat onaanvaardbaar. Dinsdagavond en gisteravond werden de servers van Ziggo door onbekenden aangevallen. En het bedrijf houdt er rekening mee dat het netwerk vaker doelwit zal zijn. De werkloosheid in Nederland is opnieuw licht gedaald. In juli waren er 603.000 werklozen. Dat zijn er ruim 20.000 minder dan drie maanden geleden, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De daling wordt toegeschreven aan de aantrekkende economie. Dat leidt tot meer vertrouwen, meer geld uitgeven en minder werklozen. Boven Slowakije zijn twee vliegtuigjes met parachutisten op elkaar gebotst. Zeker zeven mensen zijn om het leven gekomen. In totaal waren zo'n veertig mensen aan boord. Die waren opgestegen om te oefenen voor een luchtshow. Veel van de parachutisten wisten uit het vliegtuig te springen... en brachten zichzelf zo in veiligheid. Het weer geregeld zon, ook wolkenvelden. In het zuidwesten kans op een bui. 22 tot 25 graden.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 Eh, Eric Clapton van de LP 461 ehm, Ocean Boulevard met I Shot the Sheriff. En daarvoor hadden we Pied Piper uit 1966 van uh, eh, Christian St. Peters. We gaan nu naar een eh, LP van The Doors, LA Woman. Ruim zeven minuten duurt het nummer. En daar gaan we eens heerlijk naar luisteren. Riders on the Storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone, and actor out alone. Riders on the storm. There's a killer on the road. His brain is squirming. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone. album L.A. Woman uit 1970. En eh, een geweldig nummer Riders on the Storm. Geschreven door de groep compleet, Dus niet één of twee leden van de Doors, maar de hele groep heeft eraan deelgenomen. Riders on the Storm van L.A. Woman. We zijn alweer toe aan de top 40 van 50 jaar geleden. En er zijn eh, drie nieuwe binnenkomers. 1 op 40, 1 op 31 en 1 op 21. En dit is de nummer 40. Die hadden we verleden week ook, All I Really Want To Do... in de uitvoering van The Birds. Maar deze keer komt het binnen via de uitvoering van Share op 40. cheat, I cheat, I mistreat you. Simplify you, classify you, deny, defy, mystify you. All I really wanna do is, baby, be friends with you. Baby, be friends with you. chain you down, I'll bring you down. analyze or advertise you. All I really wanna do, yes, baby, be friends with you. Baby, be friends with you. I don't want to straight face you, race or chase or track or trace you. you Lord, to find you or confine you. All I really want to do is, baby, be friends with you. Baby, be friends with you. Now I don't want to meet your kin, make you spin versie van Sharon All I Really Want To Do, nieuw op 40, op 20 ehm, augustus 1965.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 and make it easy on yourself. Make it easy on yourself. Cause breaking up is so very hard to do. And if the way I hope and compared to his grace. No words of consolation will make me miss you less. Nieuw op 31, The Walker Brothers met Make It Easy on Yourself. Een compositie van de heren Backerack en David. En de volgende is ook een compositie van dit duo. Zij schreven namelijk de titelsong voor What's New Pussycat. Nieuw op 21. En dan is het de hoogste nieuwe binnenkomer. Dus... De klapper van de week. week, week, En die komt van eh, Tom Jones en What's New Pussycat. What's New Pussycat? much new pussycat. Whoa, whoa, whoa, whoa. Pussycat, pussycat, I've got flowers and lots of hours to spend with you. So go and powder your cute little pussycat nose. Pussycat, pussycat, I love you. Yes, I brand new pussycat knows. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. Pussycat, pussycat, you're so thrilling, and I'm so willing to care for you. So go and make up your big little pussycat eyes pussycat, pussycat, I love you. Yes, I do. You and your pussycat eyes. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? Whoa. whoa, whoa, Pussycat, pussycat, you're delicious and if my wishes can all come true. I'll soon be kissing your sweet little pussycat lips. Pussycat, pussycat, I love you. Yes, I do. You and your pussycat lips. You and your pussycat eyes. You and your pussycat. did it too. De you. Syndicate of Sound en Little Girl uit 1966. Homaar, één keer is genoeg, hè? Ehm, ehm, eh, elke LP zou een standaard LP moeten zijn. Is het niet natuurlijk. Want niet elke LP heeft de kwaliteit van eh, de echt goede. Maar een groep als Small Faces heeft toch een eh, standaard LP eh, kunnen maken. En dat is Ogden's Not Gun Flake Tobacco uit 1968. Geproduceerd door Glyn Johns. En daar draaien wij een nummertje van. Het heet Renee. kwamen ook eh, hits van eh, als eh, Afterglow, Lazy Sunday en Tin Soldier. Daar kwamen, die, die kwamen er ook vandaan, jawel. Maar dit was dus Renee van de LP Ogden's Not Gone Flake door de Small Faces. Zometeen de tip van Willem. En dat wordt stevige kost. Maar eerst een bekantje van Van Morrison. De bekant van Brown Eyed Girl. Here's Goodbye Baby. Goodbye Baby, Baby Goodbye, Van Morrison. En de b van eh, Brown Eyed Girl. Heren, één keer is genoeg, dank u wel. Ehm, dit was hem. En dan gaan we nu naar de tip van Willem. En dat is deze keer een stevige. Hij houdt niet alleen van mooie, melodieuze muziek... met mooie teksten, et maar ook van eh, stevige kost. Deze komt namelijk van de LP eh, Led Zeppelin 4... en is een groepscompositie. De LP met Stairway to Heaven... Maar eh, wij draaien de stevige rock and roll. En de volgende is niet van Willem, maar voor Willem. Dus eerst Led Zeppelin en daarna nog iets anders. Lord, Lord, you know that I'm, I'm in my sin. And I'm, I'm begging you, little baby, please, please, please give me my big bottle of gin right on now. first ain't gonna be alright. Yes, I'm gonna take you, take you for the rest of my life, baby, baby. I'm gonna take you for my wife. do it on my knees. Please, please, please, please give me my chin. Yeah, gonna tell you my story. Oh yeah. I said. I everybody. Lord, Lord, Lordy, you know that I'm in my sin. I said, stay away, stay away from me, everybody now. Cause, cause I'm so, I'm so, I'm so, I'm so, I'm so in my sin. begging you, baby. I do it on my knees, you know. Please, please, please, please give me my gin. Give me my gin. I ask you, give me my gin. Make, I wanna make, I wanna make myself believe. I want to make you understand. I want to make you understand now, now, now. You had to give, you had to give that big, big bottle of gin. Right on, right on, right on now. Please, please, baby, baby, give me my, my, my, my big bottle of gin. Baby, baby, please, please. Van de fenomenale LP Desolation van QB and the Blizzards... was dit de Gin House Blues. En daarvoor hadden we natuurlijk rock and roll van Led Zeppelin. Vroeger had je een Amerikaanse televisieserie en die begon zo. The story you're about to hear is true. Only the names have been changed to protect the innocent. van de Amerikaanse televisieserie Dragnet... door het orkest van Ray Anthony. Hier is Frankie Evelyn en Why... course I love you. Why? Cause you love me. I think you're awfully sweet. Why? Because I love you. You say I'm your special treat. Why? Because you love me. We found the perfect love Yes, a love that's yours perfect love. Yes, a love that's yours. where they want. in old Frisco. A pretty little chick wherever you go. dat was een eh, plaat van de Riviera's, California Sun. Een one-hit wonder uit 1964. Tot het nieuws en de berichten is hier Whistling Jack Smith... met Iowa's Kaiser, Bill's Batman.